Ja, op dat moment zijn die echt bij stil. Want ook elke keer als schot komt, dan ga je toch wel een beetje bukken, zeg maar. Maar op een gegeven moment dan doe je niks meer, want je weet dat ze niet op je schieten. Dus dan denk ik dat het meer gewoon de adrenaline is. Ze schieten in de lucht? Ja, en eh, vallen mensen ook aan met wapens en zo en stokken. Zijn moeder is blij dat hij weer terug is in Nederland. Ja, ik was bang dat ze nooit meer terug zouden mogen komen. Ze zitten vast daar, we zullen ze niet, niet meer zien. Dus ja. ja, ik ben erg blij nu. In Haiti is het dodental na de zware aardbeving opgelopen tot bijna 2100. Er worden nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Rode Kruis is druk bezig met het helpen van slachtoffers, maar dat is lastig. Want de wegen zijn dus onbegaanbaar, er zijn aardverschuivingen geweest. We moeten dus per helikopter of per boot daar naartoe. En hetzelfde geldt voor hulpgoederen. We kunnen ze niet over de weg vervoeren. Dus het is een eh, hele grote uitdaging voor de hulpverlening. De high-tech campus in Eindhoven is verkocht. De superrijke investeerder Marcel Boekhoorn zou er meer dan een miljard euro voor hebben gekregen. De nieuwe koper is een Amerikaanse investeerder die de campus wil uitbreiden. En er is gisteravond ruim 2 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de watersnood in Limburg. Omroep Max baas Jan Slachter maakte het bedrag bekend bij Opeen. De eindstand, ik weet niet of die zo meteen in beeld komt of moet ik die zeggen, ja. is geworden 2 miljoen Zeker. Hartstikke goed. Het geld wordt gebruikt om slachtoffers van de overstromingen te helpen met de schade aan hun huis, winkels of akkers. Het weer, veel wolken vandaag. Er kan een klein buitje vallen. In het zuiden de meeste kans op zon.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 Vandaag gaan er opnieuw vluchten naar de Afghaanse hoofdstad Kabul... om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum weg te halen. Als er ruimte aan boord is, worden ook mensen met andere nationaliteiten meegenomen. Ondanks de coronacrisis en de lockdowns is de leegstand van winkelpannen licht afgenomen. Het blijkt dat begin dit jaar 7,5% van de winkelpannen leeg stond. Nu is dat 7,2% en daarmee is de leegstand nu zelfs lager dan voor de coronacrisis. En bij de Paralympische Spelen in Tokio is de eerste coronabesmetting vastgesteld in het atletendorp. Het gaat niet om een van de sporters. Volgens de BBC zijn er tot nu toe ruim 70 besmettingen te linken aan de Paralympics. Vooral onder de aannemers en het personeel. Het weer, veel wolken vandaag, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 19.